De commissie die erachter zit noemt het streefcijfer een tandeloze tijger... en pleit daarom voor een hard quotum... waarbij bedrijven worden verplicht om meer vrouwen in de top aan te nemen. Het streefcijfer van tenminste 30 bij raden van besturen en van commissarissen... wordt nog niet voor de helft gehaald. Minister van Engelshoven van Emancipatie vindt de cijfers om te huilen. Ze wil nog geen verplicht kwotum instellen, maar waarschuwt wel voor stevige maatregelen als de resultaten zo teleurstellend blijven. In Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Volgens Defensie in Moskou zijn alle 32 inzittenden omgekomen. Het toestel, een Antonov 26, stond op het punt om te landen bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. Het stortte neer op 500 meter van de landingsbaan. De oorzaak zou een technisch mankement zijn. De Russen gebruiken het vliegveld bij Latakia voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellengroepen in Syrië. Een man uit Zevenbergen, die een jaar geleden zijn bovenbuurvrouw van het balkon gooide, is veroordeeld tot behandeling in een tbs-kliniek. Ook moet hij haar 54.000 euro schadevergoeding betalen. De dader zat in een psychose. Volgens deskundigen was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij probeerde de bovenbuurvrouw eerst met veel geweld om het leven te brengen en toen dat niet lukte gooide hij haar van driehoog hoog naar beneden. Ze raakte zwaar gewond. Volgens de rechter is het een wonder dat de vrouw het heeft overleefd. Minister Hoekstra van Financiën ziet af van zijn plan om flitshandelaren recht te geven op een hogere bonus. Officieel mag een bonus niet hoger zijn dan 20% van het salaris, maar Hoekstra wilde een uitzondering voor de flitshandel. Hij is bang dat de handelaren anders naar het buitenland vertrekken. In de Tweede Kamer liggen de bonussen in de financiële sector zeer gevoelig. Een ruime Kamermeerderheid wil geen uitzonderingen. Het weer, wat regen of motregen, het is 8 tot 11 graden. Morgen, later op de dag af en toe een bui. In het noorden ook wat zon. Middagtemperatuur 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vooral probleem in de Randstad op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 8 kilometer. Daar zit een gaat in de weg. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging zo'n 20 minuten. En richting Den Haag door een kapotte vrachtwagen bij Leidsendam. 15 kilometer. De rijstrook is afgesloten. Vertraging nu al meer dan 30 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Buitenveldert en Zeeburg, 6 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. Vertraging ongeveer een kwartier. Dan nog eh, de A20, hoek van Holland richting Gouda.